Amber met het NOS-journaal. Het wapen van de 19-jarige man die gisteravond het NOS-gebouw binnendrong is nep. Dat meldt de politie. Volgens een woordvoerder was het wapen niet van echt te onderscheiden. Het leek op een pistool met geluiddemper. Hoe Tariq Z aan het nepvuurwapen is gekomen is niet bekend. In het huis van de man in Pijnakker wordt vannacht een huiszoeking gedaan door de politie. Er zijn spullen in beslag genomen. Het is niet bekend wat voor spullen. Ook bij het huis van de vader van de man in Nooddorp is politie aanwezig. In Den Haag hebben politici geschokt gereageerd op het binnendringen van de gewapende man op de nos redactie t D66-leider Pechtold laat via een tweet weten dat de kalmte van de portier en de medewerkers een voorbeeld zijn voor ons allen. Ook PvdA-kamerlid Marcouch looft het optreden van de medewerker die in gesprek bleef met de dader. Er gaan ook stemmen op om de beveiliging op te schroeven. Groep Bontes van Klaveren eist een debat hierover. De twee lichamen die gisteren zijn gevonden voor de Franse kust... zijn inderdaad van opvarenden van de gezonken kotter in het kanaal. Volgens de kustwacht gaat het om een 45-jarige man uit Urk... en een 64-jarige Belg. Een andere man uit Urk en een Portugees worden nog vermist. Woensdagmiddag was er voor het laatst contact met het vissersschip. De gaswinning in Groningen wordt niet verder verminderd. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. Daarmee geeft Kamp niet toe aan de toenemende druk uit de Tweede Kamer om de gaswinning terug te schroeven. CDA, SP, PVV en GroenLinks willen dat er dit jaar maximaal 30 miljard kubieke meter gas uit de Groningse bodem wordt gehaald. Kamp blijft bij een productie van ruim 39 miljard kubieke meter. dat is 10 miljard kubieke meter minder dan in 2012 en zou het aantal aardbevingen moeten verminderen.